11 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern en de Franse president Macron... organiseren een top in Parijs over het tegengaan van terreur en extremisme op sociale media. De top is op 15 mei, precies twee maanden na de aanslag in Christchurch. Daarbij kwamen 50 mensen om het leven. Een schutter viel toen twee moskeeën aan. De beelden werden live uitgezonden op Facebook en YouTube. Tijdens de top in Parijs wordt de Christchurch Call ondertekend... waarbij techbedrijven en andere betrokkenen een belofte ondertekenen... om terrorisme en gewelddadig extremisme online te weren. Wie een religieus huwelijk aangaat voordat hij of zij voor de wet is getrouwd... moet een boete krijgen. Dat staat in een initiatiefwet van VVD en GroenLinks. De partijen willen zo voorkomen dat vrouwen rechteloos achterblijven na een scheiding. Nu al kan een religieus leider worden beboet als hij een religieus huwelijk sluit voor een burgerlijk huwelijk. Volgens de VVD lappen, lappen sommige imams die regel toch aan hun laars. De VVD werkt ook aan een wet waarin het makkelijker wordt gemaakt om religieuze huwelijken te ontbinden. Tientallen gasten van een hotel in Zaandijk zijn de afgelopen nacht geëvacueerd na een explosie. De oorzaak en de schade zijn nog niet helemaal duidelijk. Op Burgernet is opgeroepen uit te kijken naar een donker geklede man op een brommer zonder kentekenplaat. Het is niet duidelijk of hij iets te maken heeft met de explosie in het hotel. En volgens ProRail is het de komende 10 jaar 3,5 miljard euro nodig om bestaande stations te vernieuwen en nieuwe te bouwen. Het geld moet worden opgebracht door het Rijk, provincies en gemeenten en de vervoerders zelf. In de afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in de aanpassing van treinstations... maar volgens ProRail maakt de toestroom van nieuwe reizigers verdere uitbreiding noodzakelijk. De stations moeten meer treinen kunnen verwerken... en treinen moeten ook vaker gaan rijden. En dan het weer. Vanochtend nu en dan zon, maar geleidelijk raakt het meer bewolkt. Het is nog steeds erg zacht met 20 tot 25 graden. Aan het einde van de middag en in de avond kan zo pittige buien... met onweer en windstoten.